12 uur. moet met het NMS Journaal. Minister Grapperhaus blijft erbij dat hij het geen goed idee vindt... om boa's uit te rusten met een wapenstok en pepperspray. De handhavers gaan morgen in 20 steden demonstreren... naar aanleiding van de mishandeling van een handhaver in IJmuiden op Hemelvaartsdag. Ze willen dat Grapperhaus burgemeesters toestemming geeft... boa's met een wapenstok en pepperspray uit te rusten. Maar de minister vindt dat alleen de politie dergelijke wapens moet dragen... Grapperhaus vindt wel dat BOA's een noodknop en een bodycam moeten hebben... en dat de politie meteen moet komen als een BOA in de problemen is. In Engeland mogen vanaf half juni duizenden winkels, warenhuizen en winkelcentra weer open, heeft premier Johnson gezegd. Vanaf 1 juni mogen markten en autodealers al open als ze kunnen voldoen aan de coronarichtlijnen. Volgens Johnson zijn het wel overwogen voorzichtige stappen op weg naar de wederopbouw van het land. De versoepeling geldt niet voor de andere delen van het Verenigd Koninkrijk... Noord-Ierland, Schotland en Wales. Vleesbedrijf Vion wil dat alle medewerkers in de vleessector... regelmatig worden getest op het coronavirus. Volgens het bedrijf is dat nodig om de vleesvoorziening in Nederland voor te blijven zetten. Gisteren werd bekend dat bijna een kwart van de 657 medewerkers... van de slachterij in Groenlo besmet is met het coronavirus. Vion heeft maatregelen genomen om meer besmettingen te voorkomen. Voetbalclub AZ is een procedure gestart bij de UEFA... om de koppositie in de Eredivisie toegewezen te krijgen. Blijkt uit documenten die in handen zijn van het tijdschrift Quote. De club uit Alkmaar hoopt op die manier het Champions League-ticket van Ajax over te kunnen nemen. Het weer nog, vannacht is het helder. De temperatuur daalt landinwaarts tot ongeveer 4 graden. Aan zee en in de steden wordt het minder koud. Plaatselijk kan mist ontstaan. Morgen overdag veel zon en dan wordt het 19 tot 25 graden.